uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in zes jaar is de gemiddelde WOZ-waarde van huizen weer gestegen, meldt het CBS. De waarde daalde sinds 2010, maar op 1 januari was de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro. Dat is 1,5 hoger dan begin 2015. Met de waarde wordt de hoogte van gemeentelijke heffingen vastgesteld. De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen lopen niet gelijk op. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van het voorgaande jaar. Bij de waardebepaling tellen alle woningen mee, ook huurwoningen. De beschuldigingen van president Poetin aan het adres van Oekraïne zijn volgens de Oekraïense president Poroshenko zinloos en cynisch. Poetin beweerde dat drie Oekraïense eenheden afgelopen weekend met zware wapens naar de Krim zijn gereisd om er aanslagen te plegen. De Russische geheime dienst zou die aanslagen hebben verijdeld. Poroshenko was fel in zijn reactie en zei dat Rusland juist zelf terrorisme steunt. In Zuid-Frankrijk woedden rond Marseille verschillende natuurbranden. Zo'n 1800 brandweerlieden bestrijden het vuur en ook zijn 400 agenten ingezet. Bij het bluswerk raakten vier brandweermannen gewond, van wie drie ernstig. De branden komen steeds dichter bij Marseille, de tweede stad van Frankrijk. In Vitrolles, zo'n 25 kilometer ten noorden van Marseille, zijn honderden mensen geëvacueerd. En verscheidene huizen zijn afgebrand. Nederlandse piloten van EasyJet gaan weer staken. Dat is voor de derde keer in korte tijd. Komende ochtend leggen ze het werk neer van 5 tot 10 uur. Dat betekent dat 7 van de 16 EasyJet-vluchten vanaf Schiphol worden geannuleerd. De piloten voeren actie voor een betere CAO. Ze willen minder zware roosters, meer doorbetaling bij ziekte en een beter pensioen. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Minima vannacht tussen de 7 en 9 graden. Later vanuit het westen meer bewolking en overdag op steeds meer plaatsen regen.